is nieuws van 5 uur. Clemens Peters met het NOS Journaal. De 18-jarige man die vorige week negen mensen doodschoot in München... had waarschijnlijk een racistisch motief. Dat meldt de Duitse krant Frankfurter Allgemeine Zeitung... op basis van veiligheidsbronnen. Dat alle dodelijke slachtoffers van buitenlandse komaf zijn... ondersteunt die bewering. De krant schrijft dat de dader er trots op was... dat Adolf Hitler op dezelfde dag jarig was als hij, 20 april. De schutter zag zichzelf als een echte Ariër en had een extreemrechts wereldbeeld. Een student uit Utrecht heeft drie jaar cel en tbs gekregen voor het neersteken van twee medestudenten. Hij was verliefd op een meisje en kon het niet verdragen dat zij hem niet leuk vond. Hij stak haar en een jongen neer bij een studentenhuis. De twee raakten gewond. Volgens artsen heeft de dader van 23 een ziekelijke stoornis en is die verminderd toerekeningsvatbaar. Het Nederlandse consulaat in Irak heeft contact gehad met Laura Hansen. De Nederlandse vrouw die zegt dat ze is ontsnapt uit IS-gebied. Het gaat naar omstandigheden goed met de vrouw en haar twee kinderen. Ze heeft gezegd dat ze graag naar Nederland terug wil. Het ministerie van Buitenlandse Zaken kan nog niet zeggen of en wanneer dat gaat gebeuren. Laura Hansen verscheen twee weken geleden op een Koerdische tv-zender. In een interview zei ze dat ze sinds september werd vastgehouden door IS en dat ze had weten te ontsnappen. Een vrouw die niet wilde dat haar man het vliegtuig zou nemen... heeft een valse bommelding gedaan op de luchthaven van Genève. De autoriteiten namen de melding serieus en verscherpten de veiligheidsmaatregelen. Dat leidde vanochtend tot veel vertraging. Onderzoek leidde naar een adres in Annecy, vlak over de Franse grens. Daar trof de politie de vrouw aan die toegaf dat ze de valse melding had gedaan. Ze wordt vervolgd. Het weer. Vanuit het westen trekken buien over het land. Pas vannacht wordt het droog. Morgen is er geregeld zon, soms nog een bui en opnieuw zo'n 22 graden. Dit was het NOS. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. Ondanks de zomervakantie staan er toch wat files in de Randstad. Het heeft voor een deel te maken met eh, de regen en met wat ongelukken. Op de A2 Den Bosch-Utrecht is de weg bij knooppunt Everdingen weer vrij. Daar begint de file nu heel snel op te lossen. Op de A4 Den Haag-Rotterdam is een auto uit de bocht gevlogen tussen Rijswijk en Delft. Daar staat nu 3 kilometer file. De vertragingstijd is een kwartier. Ook richting Den Haag tussen Zoeterwoude en Leidsendam, daardoor wat oponthoud. Op de A9 Amstelveen-Alkmaar nog wat langzaam rijdend verkeer bij de Wijkertunnel, maar de rijbaan is inmiddels vrij. Op de A20 bij Rotterdam richting Gouda bij Moordrecht langzaam rijden en stilstaan.